Hark met het NOS Journaal. De Europese Commissie is het eens geworden over de invoering van een bankentax. Voorzitter Barroso zei in de State of the Union voor het Europees Parlement in Straatsburg... dat het niet meer dan eerlijk is dat ook de financiële wereld een substantiële bijdrage levert... om de financiële crisis op te lossen. De tax van kan volgens Barroso per jaar 55 miljard euro opleveren. De EU-voorzitter noemde het bereiken van een eenheid verder cruciaal voor de instandhouding van de Europese Unie. We staan voor de zwaarste crisis sinds de oprichting van de Unie, waarschuwde Barroso. PVV-leider Wilders doet niet mee aan een bijeenkomst van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer over de algemene beschouwingen van vorige week. Kamervoorzitter Verbeet wil volgende week met de fractievoorzitters terugkijken op de toon van het debat. De bijeenkomst is een initiatief van SGP-leider Van der Staaij. Vorige week ontstond veel ophef over de algemene beschouwingen, met name over de woordenwisseling tussen Wilders en premier Rutte. In het VU Medisch Centrum Amsterdam is vandaag de officiële opening van een kankercentrum. Het centrum is een initiatief van oud-hoogleraar Bob Pinedo. Het is de bedoeling dat het leeuwendeel van de patiënten binnen 48 uur een diagnose en een behandelplan krijgt. Kankercentrum is volgens Pinedo uniek omdat alle specialisten bij elkaar gezet zijn. Ook is er veel aandacht voor de sfeer. Mensen moeten zich voelen als in een huiskamer, niet als in een ziekenhuis, zegt Pinedo. In de Verenigde Staten zijn zeker 13 mensen overleden na het eten van meloenen. De vruchten waren besmet met de listeria-bacterie en komen van een teler in de staat Colorado. Eind juli meldden de eerste mensen zich met gezondheidsklachten. Inmiddels zijn 72 mensen in 18 staten ziek geworden door de besmette meloenen. De meeste waren ouder dan 60 jaar. De listeria-bacterie is vooral gevaarlijk voor mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen, zwangere vrouwen en baby's. De Amerikaanse autoriteiten verwachten dat er de komende weken nog meer ziektegevallen bijkomen. Het weer dan nog, zonnig, temperaturen 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot en met het weekeinde blijft het zonnig en warm na zomerweer. Dit was... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 naar Amsterdam loopt het vast door een ongeluk. Tussen Hoevelaak en Eembrugge staat 7 kilometer en is de rechter rijstrook dicht.